Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Limburgse Meersen en omgeving maken de mensen dat ze wegkomen. Er zit een gat in de dijk daar. Het water uit het Juliana-kanaal stroomt nu Zuid-Limburg in. Bewoners van Meersen en omliggende dorpen vertrekken daar nu. Verslaggever van Margadi staat bij een pannenkoekenhuis in het dorpje Geulen. Er staat een meneer bij de ingang. Eh, wat staat er hier voor u te gebeuren nu? Eh, dat hebben we natuurlijk, weten we niet. Eh, maar ik heb in ieder geval mijn vriendin, mijn zwangere vriendin, alvast weggestuurd ja. naar hoger gelegen gebieden. Ik wacht het nog heel even af en dan kijken we wel waar het eh, schip staat. Ja, ik merk aan uw stem dat het eh, gespannen is. Hè? absoluut, absoluut. Ja, Dit, is, eh, dit doet heel veel met ons. Ja, dit, ja. vooral natuurlijk dat u een zwangere vrouw heeft. Het is heel heftig. Absoluut. In Venlo zijn ze bezig het ziekenhuis Vicurie te ontruimen. Ze uit voorzorg omdat de Maas daar sneller stijgt dan verwacht. Het betreft maximaal 200 patiënten, van wie zo'n 40 zeer kwetsbare patiënten. Voor mij en voor al onze medewerkers is dit zo'n beetje het ergste wat er kan gebeuren. Om drie uur vannacht moet het ziekenhuis leeg zijn. Patiënten worden naar andere ziekenhuizen gebracht. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft maar stijgen. Afgelopen dag waren het er 11.363. Het zijn er 330 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen ook meer mensen met corona. Met een kilometerslange erehaag hebben honderden agenten in Rotterdam afscheid genomen van een collega. Die werd vorige week doodgereden door een vrachtwagen. De chauffeur zit vast, mogelijk deed hij het expres. Het was een emotionele erehaag, zegt deze politiechef. Collega's zijn verdrietig, boos, maar willen vooral laten zien ehm, dat ze verbonden zijn. En eh, een laatste groet aan Arno, want die werkt al heel lang bij de politie. En veel collega's in de ENM kenden hem. En eh, dit is dan de enige manier om dat dan op deze wijze duidelijk te maken. Ook burgemeester Abu Talib van Rotterdam en minister Grapperhaus waren bij het afscheid. Heb ik het weer nog. Blijft droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint grijs, maar het wordt al snel zonnig. En 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is er veel vertraging door een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. De rijbaan is afgesloten tussen knooppunt Plein en knooppunt Velsen. Verkeer van Amstelveen naar Alkmaar kan omrijden via Zaanstad over de ring van Amsterdam dan de A8. Staat daar ook een lange file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoop het plein 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. Ook daar is een rijstrook dicht. verkeer van Alkmaar naar Amstelveen kan ook beter omrijden via Zaanstad over de A8 en dan de ring van Amsterdam.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 om te voorkomen dat dat vannacht moet. Het hoogste waterpeil van de Maas wordt vannacht om een uur of drie verwacht. Ook de patiënten uit het Vicurie ziekenhuis moeten weg. Verder worden inwoners van de dorpen Aaien en Bergen opgeroepen te vertrekken. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim ehm, 11.300 nieuwe coronagevallen gemeld. 330 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal besmettingen ook. De afgelopen week was dat ruim 200 hoger dan de week ervoor. En de rechtbank in Den Haag heeft een Syrische asielzoeker veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij het doodschieten van een Syrische militair in 2012. Het is de eerste keer dat er een Syriër in Nederland is veroordeeld voor executie. Het weer, alleen in het oosten en zuiden nog een bui. Morgen zon en 22 tot 25 graden. Ik eh, eh, eh. Volg je de vlam.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 Ik wil real things in my life. Ik koos je. Vertel me hoe maak je mijn hart open. Ben je van mij, dan ben ik van jou. Wat ik voel zie je in mijn ogen. je oh. Draai om en ben back one time.